Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vrouwen die deeltijd gaan werken omdat ze kinderen krijgen... blijven dat vaak doen, ook als de kinderen groter zijn. Zonde, zegt het Sociaal Planbureau, want die vrouwen kunnen het personeelstekort helpen oplossen. Maar om ze over de streep te trekken is lastig, zeggen de onderzoekers. Ik kan me een bonus voorstellen van dat als je een dag meer gaat werken, dat je een bonus... dus als je van drie naar vier uur dagen gaat, dat er dan ook een bonus kan zijn. Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen. Het blijkt dat, dat er heel weinig gesproken wordt over de arbeidsduur. Dus als je ooit in deeltijd gaat werken, dan heeft niemand vervolgens het er meer over. Werkgevers moeten dus ook een steentje bijdragen om het voor vrouwen aantrekkelijker te maken. De uitslag van het nep-referendum in bezette delen van Oekraïne is binnen. Bijna iedereen heeft voor aansluiting bij Rusland gestemd. Het is niet heel verrassend, omdat mensen onder druk werden gezet. En vorig jaar zijn in ons land 126 mensen vermoord. Dat zijn er vijf meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Er werden meer mannen dan vrouwen vermoord. Bij veel van die mannen valt de link te leggen met criminele afrekeningen. Vrouwen worden het vaakst omgebracht door hun ex of partner. En hulp Sinterklaas Jolanda uit Rotterdam trekt aan de bel. Zij regelt elk jaar cadeautjes voor kinderen uit arme gezinnen... en heeft het drukker dan ooit, zegt ze bij Hart van Nederland. Normaal zit ik op deze periode op 1500 aanmeldingen. En nu eh, bijna 9500. Het is nog niet eens in de buurt van Sinterklaas. Nee, dus ik hou ook mijn hart vast voor wat nog gaat komen. Door de inflatie en hoge energieprijzen komen steeds meer mensen in de problemen. Mensen die de afgelopen jaren cadeaus hebben gedoneerd... om kindjes uit minder bedeelde gezinnen blij te maken... ja, daar krijg ik nu mails van, kan je mij ook helpen? En ja, ik vind dat wel eh, heel schrijnend. En ik zeg ook af en toe, lees ik s'avonds even mijn mail niet... omdat het ook soms mij wel te veel wordt. Ja, ze is dus afhankelijk van donaties en dat zijn er nu juist minder dan andere jaren. Het weer nog opnieuw een wisselende dag. Al is er tussen de buien door vandaag wel iets meer ruimte voor de zon.